met het NOS-journaal. Afgelopen nacht zijn door Israël grote aanvallen uitgevoerd op Libanon. Correspondent Daisy Moore vertelt dat het in Beirut opnieuw een onrustige nacht was. Het is niet alleen een golf aan luchtaanvallen vannacht... maar ook aanvallen op een auto in een centraal gelegen wijk eh, van de stad... Het dodental hier was gisteren alleen al bijna 70 en ruim 600 eh, in totaal. Dus eh, het gaat heel hard. Bij de aanval op de auto in Beirut vielen acht doden. Wie of wat het doelwit was, is niet duidelijk. Defensie heeft vannacht opnieuw Nederlanders opgehaald uit Oman... en naar Hurghada in Egypte gebracht. In een vliegtuig zaten 75 Nederlanders en drie mensen met een andere nationaliteit merendeel van de passagiers was in de Verenigde Arabische Emiraten gestrand... door de bombardementen in het Midden-Oosten. De groep is in de Egyptische badplaats opgevangen door ambassadepersoneel. In de Nederlandse politiek zitten weinig mensen met een mbo-opleiding. In gemeenteraden heeft zelfs minder dan 20% een mbo- of vmbo-achtergrond. Reden voor de Stichting voor Democratie om speciaal voor deze doelgroep een cursus op te zetten. Daar leren mbo'ers meer over politiek en openbaar bestuur... zoals dossiers lezen en debatteren. De stichting hoopt ook dat politieke partijen mbo'ers enthousiast gaan maken... voor een rol in de politiek. De Deense topchef René Redzepi vertrekt bij zijn restaurant Noma in Kopenhagen... en de pop-up die sinds gisteren open is in Los Angeles. Daar maakte hij zijn vertrek bekend. We're in the belly of the beast here. In order to make sure that you guys are 100% feeling safe, I'm gonna step away. Redzepi lag de afgelopen dagen onder vuur na een artikel in de New York Times. Daarin werd hij beschuldigd van het fysiek en psychologisch mishandelen van zijn personeel. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag neemt de bewolking toe en gaat het harder waaien.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 When are we gonna stop? Looking at them legs, goddamn, they look so sore. I gotta take it from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many and I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. must stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love I touched you gently with my hands. We talked about traveling the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled into an ocean of love. We both fell, swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time. Uh. Yeah. Uh huh. my head. What more can I say? It's best that you be on your way and take your ego with you. Who asked you? Who asked you to come in on this thing in question? I feel a tremble in my head.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 het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie heeft opnieuw Nederlanders opgehaald uit Oman. Ze zijn naar Hurghada in Egypte gebracht. De groep is in de Egyptische badplaats opgevangen door ambassadepersoneel. De landen van de G7 onderzoeken of ze oorlogsschepen kunnen inzetten... om olietankers veilig te laten vertrekken uit het Midden-Oosten. Die tankers kunnen nu niet weg, omdat de straat van Hormuz door Iran is afgesloten. In België wordt vandaag weer gedemonstreerd tegen het beleid van de Belgische regering. De vakbonden zijn het niet eens met hervormingsplannen, onder meer op het gebied van pensioenen. In Brussel is vandaag een grote manifestatie. Het weer, eerst nog wat zon, vanmiddag meer bewolking en dan gaat het hard waaien. Het wordt vandaag 11 tot 13 graden. Dit is ZFM. Blue Hotel. on a lonely highway. Blue Hotel.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 I'm losing control of my heart. I'm not supposed to be this nervous. I should play my hand all cool and calm again. the better parts of me Feel this fire I'm feeling If you see me in control And baby then you know see the better parts of me.